Door Almegens met het NOS-journaal. Gemeenten moeten van minister Ollongren een lijst maken van gebouwen met een brandgevaarlijke gevel. Aanleiding is de brand in de Grenfell Tower in Londen vorig jaar... waarbij 72 mensen omkwamen. Het vuur kon zich verspreiden via de gevelplaten. Ollongren zei eerder dat ze een Engels onderzoek naar de brand wilde afwachten... omdat de resultaten daarvan lang op zich laten wachten... vindt ze dat gemeenten nu alvast een inventarisatie moeten maken. De minister zegt geen aanwijzingen te hebben dat er in Nederland veel gebouwen zijn met brandgevaarlijke gevels. De Amerikaanse modegroep Michael Kors heeft het Italiaanse modehuis Versace gekocht. Kors heeft 1,7 miljard euro betaald voor zijn concurrent. Gisteren meldde Italiaanse media al dat de Amerikaanse groep de koper is... en dat is nu bevestigd. Ook juweliersketen Tiffany en de eigenaar van Calvin Klein en Tommy Hilfiger... zouden geïnteresseerd zijn geweest. Michael Kors wil een grotere speler worden in de modewereld. Vorig jaar kocht het bedrijf al het luxe Londense schoenen- en tassenmerk Jimmy Choo voor ongeveer 1 miljard euro. De misbruiksschandalen jagen gelovigen de kerk uit. Dat zei paus Franciscus in een toespraak tot jongeren in Estland. Volgens hem zijn er veranderingen nodig als de kerk toekomstige generaties aan zich wil binden. Uitgerekend vandaag wordt in Duitsland een rapport gepresenteerd over seksueel misbruik in de katholieke kerk. Daaruit blijkt dat ook de Duitse kerkleiding tientallen jaren seksueel misbruik heeft verzwegen. De jaarlijkse kinderpostzegelactie is van start gegaan. Presentatrice en actrice Nicolette van Dam heeft de eerste zegels besteld... die dit jaar de Fabeltjeskrant als thema hebben. Vanaf morgen gaan er meer dan 160.000 kinderen met de postzegels langs de deuren. De opbrengst gaat naar verschillende goede doelen. Het weer vrij zonnig, wel wat kleine stapelwolken. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vannacht opnieuw fris, minima tussen 2 en 8 graden. Morgen wordt het droog en zonnig, ongeveer 17 graden.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 Waar hij gebleven is, weet ik niet. Hij zat er wel, maar hij is er niet meer. Nou ja, komt ook wel weer goed. Ehm, <clears throat> wat wou ik nou zeggen? Oh ja, ik wou zeggen, dit was Lindsay de Paul van Sugar Me. Weet u dat nog? Ja, dat weet je vast nog wel. Weet je dat nog? Sugar Me? Hallo? Goedemorgen. Ja, dat ken ik nog. Dat ken je nog. Oh, ik dacht geen slaap opvallen was. Eh, Sugar Me dus. En, uh, maar dit liedje heette Because. En dat uh, eh, zo'n Lindsay de Paul dus. We gaan weer naar de Bee Gees. Die hebben het over het badkamerraam. Oftewel, daar kwam ze doorheen. She came in through the bathroom window. Protected by a silver spoon. But now she sucks a bomb and wonders. By the banks of her own lagoon. didn't police department. I got myself a steady job. And though she tried her best to help me, she could steal, but she could not rob. is dus. Met She Came In Through the Bathroom Window. En eh, het laatste nummer van kant 2. Ik hoop, ik hoop dat ik moet niet zoveel lullen Dan kan ik alle nummers draaien. Maar goed, we zien wel. Eh, we gaan naar een meneer die heet Richard Cochante. Nooit verhoord. Jij wel? Nee. Nee, ik ook niet. Maar goed, maakt niet uit. Hij gaat, eh, nou zijn naam heb ik wel eens gehoord, maar waar hij nou beroemd of bekend van is geworden, nou dat, dat zoeken we dan nog wel even op. Hij gaat in ieder geval een heel mooi liedje zingen. En dat heet Michel Mabel. origineel, ja. Italiaanse vader, Franse moeder. En we kennen hem natuurlijk van het nummer Margarita, hè, waar eh, Marco Rosato ook een grote hit mee gehad heeft. Nou, dat is oorspronkelijk van hem. Ja. maar dan in de Italiaanse versie. Ja, ja. precies. Zo zie je maar weer. Je kom, we komen er toch altijd weer achter. We gaan door met een groep die... Eh, we gaan naar kant 3 trouwens. We gaan naar een groep die... Eh, ja, die je eigenlijk ook niet zo gauw verwacht in dit soort projecten. Maar er toch zijn. De Four Seasons. En die gaan met Frankie Valley, weet u nog? Ja. met eh, Cherry. Nou ja, en dat soort prachtige dingen. Maar nu houden ze zich bezig met we Can Work It Out. De Four Seasons van het album All This and World War II. een foutje. Jawel, ik geef het toe. Ik geef het toe. Maar ik dacht dat ik kant 3 erop had leggen. Het lag was kant 4. <laughs> Ja, dat moet je niet doen. En eh, dan krijg je het verkeerde nummer. Want eh, die LP's zijn een beetje raar genummerd. Hè? Kant 1 staat tegenover kant 4. En kant 2 en 3 staan ook op 1 LP. Dus nou ja, maakt allemaal niet uit. Eh, het is weer gelukt. En ehm, we hadden dus toch de Four met We Can Work It Out. Helen Reddy, die kent u ook nog, Australische zangeres. En eh, die een grote hit had met I Don't Know How To Love Him onder andere. Eh, Helen Reddy dus doet ook mee. En zij houdt zich in dit stuk, in dit geval bezig... met die stommeling, die gek op de heuvel. Of beter gezegd, de fool on the hill. Day after day Alone on a hill The man with a foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him. They can see that he's just a fool. And he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down. And the eyes in his head see the world well on his way, his head in a cloud. The man of a thousand voices talking perfectly loud. But nobody ever hears him or the sound he appears to make. And he never seems to notice, but the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head see the world. They can tell what he wants to do. And he never shows his feelings. But the fool on the hill sees the sun going down. And the eyes in his head see the world spinning. to them. He knows that they're the fools, and they don't like him. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world het is een, eh, het is een oude LP, dus eh, er zit wel eens een tik hier en daar. Het ruist, maar <clears throat> dat mag als het van nieuw is. En zeker als het, uh, eh, zoals deze, 42 jaar oud is. <clears throat> Prachtig album overigens. wie, All This and World War II. Daar zijn we mee bezig. En nu een artiest die u er helemaal niet verwacht in dit popgeweld. Dit is een meneer die hits had in Amerika in de jaren 50 met... Eh, eh, Rawhide en zo. En, en dat soort prachtige liedjes. En nu doet hij hiermee in, eh, in, in een prachtig stuk... Maxwell's Silver Hammer. En hier is Frankie Lane. Joan was quizzical, studied pataphysical science in the home. Late nights all alone with a test tube. Oh, oh, oh, Maxwell Edison, majoring in medicine, calls her on the phone. Can I take you out to the pictures, Joe? But as she's getting ready to go, a knock comes on the door. A bang, bang, Maxwell's silver hammer came down upon her head. Clang, clang, Maxwell's silver hammer made sure that she was dead. in school again. Maxwell plays the fool again. Teacher gets annoyed. Wishing to avoid an unpleasant scene. She tells Max to stay when the class is going away, so he waits behind. Writing 50 times, I must not be so. But when she turns her back on the boy, he creeps up from behind. A bang, bang, Maxwell Silverhand. PC 31 says we've caught a dirty one. Maxwell stands alone. A painting testimonial pictures. Oh, oh, oh, Rose and Valerie screaming from the gallery say he must go free. The judge does not agree and he tells them so. lips, a noise comes from Lane was dat. Eh, van eh, Do Not Forsake Me, Oh My Darling en Rawhide en zo. Dat soort liedjes uit de jaren 50. En hier deed hij gewoon even mee in dit prachtige popproject uit 1976. All This and World War II. En hij zong dus inderdaad eh, Maxwell's Silver Hammer. Door naar The Brothers Johnson. nou, de titel al niet meer te vertellen. Take a sad song and make it better, better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey, Joe, don't be afraid. You were made to go out and get her the minute you let her under your skin. Then you begin to make it better. Anytime you feel the pain, hate to refrain. Don't carry the world upon your shoulder, your shoulder. Oh well, you know that it's a fool who plays it cool, making his world a little, little colder. Na na na na na na na na na na na na hesitate. don't let me down. You have found her. Now go and get her, get her. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. So let it out. na na na na na na na na na na na na hey Jude don't make it bad take a sad sad song and make it better remember to let her under your skin Then you begin to make it better, better, better, better, better. Na na na na, hey dude, hey dude, hey dude. I said hey Oh, oh, oh. oh. I said, na na na, I said, na na na, I said, na na na, na na na, na na na na na. Oh, hey, hey, Brothers Johnson. Hielden zich bezig met Hey Jude. Ja. En dan komt eh, Roy Wood weer langs, eh, dames en heren. En eh, die heeft het over Polythene Bam. but she looks like a man. Well, you should see her in drag, dressed in a polythene bag, and you should see polythene Pam. Yeah, yeah, yeah. Ooh, get a dose of her in jackboot and kilt. She's killer dilla when she's dressed to the hilt. She's the kind of a gal that makes the news of the world, cause she can say she was attractively built. standing here. Lead me to your door. Many times I've been alone, so many times I've cried. Winding Road. In een uh, <clears throat> sublieme uitvoering van eh, Leo Sayer. Echt helemaal geweldig dit eh, prachtige werk. En nogmaals, u luistert naar het album All This and World War II. de soundtrack van een gelijknamige film met allemaal origineel footage, zoals ze dat tegenwoordig noemen. noemen beeldmateriaal dus uit de Tweede Wereldoorlog. Origineel met beeldmateriaal. Maar dan met deze muziek erachter. Hoe mooi kan het zijn? En dit zijn de Bee Gees weer. En die doen Sun King. En eh, Sun King, met het pseudo-Italiaans. Eh, een beetje onzin dus gewoon. <laughs> Alleen maar een paar klanken. Goed, laatste nummer van uh, kant 3 gaan we naar luisteren. En dat heet Getting Better. En ook hier zult u verbaasd zijn over de band die het uitvoert. Kijk of, uh, kijk of Ansel het herkent. Nou, het zal wel niet. <laughs> Dat kan ook niet. Want ze doen het op een hele andere manier. Hier is Status Quo. I used to get mad at my school. The teachers that taught me were cool. getting better since you be mine. I used to be angry young man. that she loved Man, I was mean, but I'm changing my scene And I'm doing the best that I can Got to admit, it's getting better It's getting better all the time Have to admit, it's getting better It's getting better Status En eh, dat nummer, dat kennen we natuurlijk van het album Sergeant eh, Sgt. Pepper, Getting Better. We gaan door met Peter Gabriel. Aha. Ja, ik sla één liedje over. Oh, <clears throat> oké. maar ik, eh, ja, ik wilde u dit graag wel laten horen. Ik herken het wel trouwens. Ook ik herkende Rossi's stem. Ja, Rossi's stem, ja. Maar niet het pompen van... Het hompen van Status Quo. <laughs> Goed, we gaan naar de Strawberry Fields Forever. En nou ja, als je daar dan weer Peter Gabriel op loslaat... kan niet anders het mooi worden. Let me take you down, cause I'm going to strawberry fields. nothing is real. And nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Living is easy with eyes closed. Misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. Let me take you down, cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real. I've nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Always know sometimes think it's me. But you know I know, and it's a dream. I think I know of the oh yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, cause I'm going to Strawberry Fields. nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Ja, Strawberry Fields Forever. <clears throat> van Peter Gabriel. En we gaan door met Frankie Valli. De man die grote eh, eh, hits scoorde met The Four Seasons. En nu <clears throat> houdt hij zich wel bezig met een van de meest monumentale Beatles stukken. Zou ik maar zeggen. Maar dan ook weer in dit prachtige arrangement. Eh, A Day in the Life. Frankie Valli. before. Nobody was really sure if he was from the house of love. is het mooi. Hè? <clears throat> Frankie Valley dus. En A Day in Life. En nu weer, eh, ja, weer iets heel anders. Een dame in dit geval weer. Er zijn niet zoveel dames in dit geval. Alleen Lindsay de Paul, Helen Reddy en deze, uh, nou ja, rock bitch zou ik bijna willen zeggen. Dan heb ik het niet over Angela. <laughs> Ehm, Tina Turner, ja, die doet ook nog mee jongens. En die hebben het over Come Together... Luister naar Tina Turner. Echt geweldig. allemaal even apart en het klinkt allemaal even mooi en symfonisch natuurlijk. Maar dat is ook de bedoeling. Het was per slotverrekening een filmscore. En eh, we zijn aan het, het laatste toe. En ik weet niet of we dat helemaal kunnen draaien, want ik heb geen idee hoe lang het duurt. Maar we laten het gewoon doordraaien. Will Malone samen met Lou Reisner. Dat zijn de projectleiders van dit hele project, zal ik maar zeggen. You never give me your money... En vervolgens daaraan vast The End van eh, het London Symphony Choir Orchestra. dan, eh, dames en heren. Ik hoop dat u er een beetje van genoten hebt, net zoals wij in de studio gedaan hebben. All This and World War II. En, eh, volgende week eh, zijn, we er weer met de vinyljaren. En dan weer met een heel andere platenkeuze. Voor nu, bedankt voor het luisteren. En ik, wat mij betreft, tot morgen bij de lunch. Ja, en wat mij betreft tot volgende week bij de metal. Ja, en bij de vinyljaren ja, dan ben ik er ook.